Tijdens een emotionele toespraak in de Oude Kerk in Delft zei de koning... dat het gemis van zijn broer nog altijd groot is. De wond begint volgens hem de eerste tekenen van genezing te vertonen, al kan hij niet overzien hoe het litteken met hem zal vergroeien. Tijdens de besloten herdenkingsdienst in de Oude Kerk in Delft stonden familieleden, vrienden en collega's van Friso stil bij zijn overlijden in augustus. Ook zijn echtgenote prinses Mabel haalde herinneringen op aan Friso. De dienst werd bijgewoond door 900 gasten uit binnen- en buitenland, onder wie bisschop Tutu, oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan en premier Rutte. Regisseur, producent en programmamaker Leen Timp is overleden. Timp was de echtgenoot van Mies Bouwman. Met haar maakte hij programma's als In de Hoofdrol, Mise en Scène... Zo is het toevallig ook nog eens een keer en Een van de Acht. In 1961 kreeg Timp voor zijn werk de eerste zilveren Nipkoff-schijf. In 1966 werd hem de televisiering toegekend. Leen Timp was 92 jaar. De twee Franse journalisten die eerder vandaag ontvoerd werden in het noorden van Mali... zijn kort na hun ontvoering gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius. De twee radiojournalisten waren bezig met een reportage over de touareg rebellen toen ze door Al-Qaeda-rebellen werden overmeesterd. Eerder deze week werden vier Fransen vrijgelaten. Die waren ontvoerd door islamitische extremisten. Ruim 14.000 mensen hebben vandaag de handen uit de mouwen gestoken tijdens de Nationale Natuurwerkdag. Vorig jaar waren dat er iets minder. De vrijwilligers hebben op ruim 450 locaties de natuur een grote opknapbeurt gegeven. Er werd onder meer gesnoeid, gezaagd en schoongemaakt. Landschapsbeheer Nederland organiseerde de actie voor de dertiende keer. Het weer droog en bewolkt. Vanavond vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien. Met aan zee harde tot stormachtige wind. Ook morgen overdag buien, mogelijk met onweer.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 En toen vanmorgen wakker werd, moest ik meteen aan Guns N' Roses denken. November Rain, want wat was het weer een hoop regen vandaag... en ook het komende weekend dus een hoop regen. Eerst gewoon nog twee uur lang de grootste hits van Europa op jouw radio. Hier bij CFM Euro Breakdown, jaargang 23, aflevering 44 van 1 november 2013 dus. In de lijst 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat de eh, drie platen deze week natuurlijk niet gehaald hebben. 19 weken stonden ze erin, Train and the Mermaid. 17 weken Emily Zanding en Read All About It Part 3. Waiting All Night, Mental en Eli Ira stonden 15 weken in de lijst... en hebben dus uh, week 16 en net niet gehaald. Een goede week is voor uh, Cerebro. Mi Mi Mi gaat namelijk 10 eh, plaatsen omhoog. En daar komen we zo'n beetje aan het eind van het eh, tweede uur tegen dan. Duxas It's You die zakt wel flink 14 plaatsen. Vorige week 21, in de 12 week zakken zij naar 35. Langs genoteerde plaats van deze week, dat zijn er twee. Calvin Harris en Ellie Golding doen dat met I Need Your Love... en ook Jake Miller, A Million Lives.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 Aankomende album Art Pop. En die cd zal vanaf 11 november in de winkels liggen. 37. Op 38 de eerste binnenkomen Lady Gaga en R. Kelly. Do what you want. En voor de volgende binnenkomen gaan we een plekje omhoog naar 36... want het negende seizoen van de X Factor in de UK... dat werd gewonnen door James Arthur een terechte winnaar, want zijn vocalen zijn zo ruw en ongeslepen... wat het eh, herkenbaar maakt zodra je het op de radio hoort. Daarnaast legt James emotie in zijn muziek zoals niet veel dat kunnen. Dat Engeland hiervan houdt, dat blijkt wel. Van zijn debuutalbum, eh, zijn debuutsingle... Impossible werden maar liefst 1,3 miljoen exemplaren verkocht. En hiermee krijgt het ook meteen nog eens de titel Best Verkopende Winnaars Single in x Geschiedenis. En bijna een jaar later is het tijd voor de grote debuut van James Arthur. Maar mocht je bang zijn dat je nooit meer iets van James Arthur ging horen... dan stellen we je dus eh, gerust. Zijn officiële debuutsingle, dat is er een die de radio met liefde gaat opeten. You're Nobody, Till Somebody Loves You. Dat heeft een throwback gevoel. Maar zijn uh, vocalen goed tot zijn recht gaan komen. De nummer 36 dus. De tweede binnenkomer deze week, James Arthur. down, I was way off of the pace I waited up for the day, now the day comes to me friend is your friend tweede week dat zij in de lijst staat. Jessie G, It's My Party. En in die tweede week gaat zij omhoog van 38 naar 34. Eh, en daarvoor James Arthur op 36 eh, nieuw binnen. You're Nobody Till Somebody Love You. In 18 weken stond uh, eh, Calvin Harris erin met Ellie Golding. I Need Your Love. Deze Jake Miller, die staat ook alweer 18 weken in de lijst. En daarmee dus die andere plaat die er al heel lang in staat. wrong, but I felt strong when I listened to your songs. You were always there for me. You held my heartbeat. You were my only friend, kept you on repeat. I thank God for you every single night, cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a no, I haven't made a million, but I, but The mailman knocked, said it was for me Handed me a box, sent from Tennessee Written on a tap. But Jake's eyes only Inside was a journal and a letter that he wrote me It said, my name is Dylan, I'm in 7th grade I'm ridiculed and picked on almost every day Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes Yesterday they took my books, then broke my glasses I kinda want to talk to, it's like I don't exist Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You help me do it all. You help me feel better. Your words give me confidence. Your messages inspire me. You help me find my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places, shook a million hands, living million more eyes. No, I haven't made a million, but I, but yeah. I, I was sitting at my table at dinner the other night when I noticed a little girl sitting to my right. She was looking at me like she knew me. I guess she did, cause then she walked right up to me and then she said, My name is Sammy, and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away. I'll never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that you was here that. You were his favorite. He had your mixtape, but he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places Shook a million hands, seen a million faces Had a million lows and a million more highs No, I haven't made a million, but I, yeah Now let me turn the table and talk to you I had a dream, but you're the reason that it's coming true Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine But you always reminded me that I would be fine Cause when no one else cared, you believed in my vision Now I got an army coming with me on my mission I thank God for all of you, every single night Cause believe it or not, you saved my life ZFM. van de Boogaard. Wij kennen haar natuurlijk beter als Birdie. En deze Birdie die werd geboren op 15 eh, mei 1996. En dit was haar single Wings op nummer 31. Tijd voor ons om dan eens achterom te gaan kijken. Want Rihanna en David Guetta staan onderaan met Right Now. In de 17e week zak het van 36 naar 40. Ook in de 17e week, maar dan zak het van 31 naar 39. One Republic, If I Lose Myself. Lady Gaga en R. Kelly. Do What You Want komen nieuw in op 38. 37 in de 18e week. 7 plaatsen verlies Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. James Arthur, You're Nobody Till Somebody Loves You komt nieuw binnen op 36. 35 is voor Daxas, It's You in de 12e week. De snelste daler van 21 naar 35. Jesse G, tweede week, It's My Party, omhoog van 38 naar 34. Jake Miller, de tweede langs genoteerde A Million Lives stond ook 18 weken in de lijst... en zakt van 25 naar 33. Bruno Mars, Treasure. In de 16e week zakte hij vier plaatsen van 28 naar 32. En Birdie Wings, die gingen vier omhoog. In haar tweede week van 35 naar 31. In de hoogte binnenkomen gaan we dan. Die komen we tegen op een nummertje 30. Deze Ella Jellek O'Connor. Wij kennen natuurlijk beter als Lord. Een eh, Nieuw-Zeelandse zinger en songwriter. In 2008 deed ze op 12-jarige leeftijd mee met een lokale talentenjacht. En kort hierna kreeg ze een plaatcontract bij Universal. Vorig jaar november bracht onder de artiestennaam Lord haar eerste EP The Love Club uit. En vorige maand kwam haar eerste album Pure Heroine uit. De single Royals behaalde de nummer 1 positie in de hitlijst van Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. En nu is het tijd om het nummer ook in Europa op die hoogste treden te gaan krijgen. Ze begint in ieder geval als hoogste binnenkomer. Nummer 30, Lord en Royals. I've never seen a diamond in the flesh. Cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy.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 That kind of just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent. Dance, dance, classic. feel alive thing that drowns me makes me wanna fly. Classic, The Saturdays en de Disco Love. In de tweede week gaan zij omhoog van 34 naar 29. The One Republic Counting Stars daarna hun vierde week. Vorige week nog 33, deze week 28. Deze was van eh, John Newman op 27. Cheating, in de tweede week gaat hij omhoog van 32 naar 27. Tijd dan van, eh, voor de nummer 26 in de vierde week pakken zij eh, drie plaatsen winst. De mannen van Coldplay... En hun eh, soundtrack voor de film, film, ja, de film, The Hunger Games, daar is eh, dit de soundtrack van. Ik heb het over Atlas op 26 en straks 25 Lady Gaga. Some Some some of us just like to read. One second I'm a coons suddenly the coons is me. Pop culture was in art, now art's in pop culture in me. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause, live for the applause. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. crazy, must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah, ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Don't hold your breath need your mister. No. Cause I'm breaking up with your shirt. Hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. yeah. I'm with my boys, hit the town. Let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now. My name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoke, smoke, it must be crazy. You think that we can start again? no, no, no, no, no, no, no. no, no. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoke, smoking, must be crazy think that we can start again.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 He said, I don't wanna stay. I was in my bed. I